Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland biedt excuses aan voor een dodelijk bombardement in Irak in 2015. Nederlandse F-16's bombardeerden toen een bommenfabriek van IS in de stad Hawija. Daarbij kwamen volgens onderzoekers minstens 85 burgers om het leven. En ook raakten duizenden gebouwen beschadigd. Defensieminister Brekelmans biedt slachtoffers en nabestaanden nu tien jaar later excuses aan. Onlangs concludeerde een onderzoekscommissie dat Nederland wist dat er risico's kleefden aan het bombardement. En ook is de Tweede Kamer er meerdere keren verkeerd over geïnformeerd. Hamas laat een Amerikaans-Israëlische gijzelaar vrij... en wil ook de lichamen van vier overleden gijzelaars overdragen aan Israël. Hamas wil daarmee laten zien dat ze bereid zijn om te praten over een tweede fase... van het staakt het vuren dat is afgesproken met Israël, weet onze correspondent Nasser Habiballah. Want ja, dat gaat eigenlijk heel erg uh, eh, stroef, eh, die gesprekken over die tweede fase. Eh, sterker nog, Israël wil eigenlijk niet praten over die tweede fase... want fase 2 betekent een permanent einde aan de oorlog een volledige terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza... en vrijlating van alle overige gijzelaars die nog vastzitten. En Israël zegt zolang Hamas aan de macht is in Gaza willen we dat niet. Het is nog maar de vraag of de vrijlating van de gijzelaars de twee partijen dichter bij elkaar brengt. En meer dan 500 studenten hebben de afgelopen vijf jaar voor de klas gestaan met hulp van Stichting Proefwerk. Die stichting heeft als missie om studenten enthousiast te maken om docent te worden. En zoiets te doen aan de lerarentekorten. Een van de studenten is Isa. Zij loopt mee met een aardrijkskunde leraar op het Christelijk College in Zeist. Nou, om heel eerlijk te zijn had ik het onderwijs een beetje afgeschreven. Maar toen kwam ik toch eh, via via bij Stichting Proefwerk terecht. Ja, ik ben het toch heel erg leuk gaan vinden. Ik eh, had eigenlijk nooit verwacht eh, het zo zo leuk te gaan vinden. In principe ben je constant begeleid. Eh, verder ben je bezig met lesmethodes ontwikkelen. Ehm, ja, van alles en nog wat. Het is echt een beetje proeven van onderwijs, zou ik het zo zeggen. Voor studenten is het een leuk bijbaantje en een goede manier om kennis te maken met het onderwijs. En voor, uh, voor docenten fijn om sommige taken uit handen te kunnen geven. Het weer, hier en daar nog wat gespetter. Verder is het droog met af en toe wat zon en zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag.